Eerst een Klomp met het NOS-journaal. De storm had. In veel delen van Houston zakt het water iets. Toch wordt er ook gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen... in het zuidwesten van de staat Louisiana... waar Harvey opnieuw aan land is gegaan. Het dodental als gevolg van de storm is inmiddels opgelopen tot 25. Gisteren werden zes familieleden, onder wie vier kinderen... doodgevonden in een busje dat door het water was meegesleurd. In Texas zitten meer dan 30.000 mensen in opvangcentra. Vijf jaar na de debakel met de Vira gaan de treinen toch nog ergens rijden. De Italiaanse vervoerder Trenitalia koopt 17 van de 19 afgedankte treinen, meldt het AD. Het bedrijf zou er een stuk minder voor betalen dan de oorspronkelijke prijs. Ze worden de komende maanden aangepast aan het Italiaanse spoor, waarna ze weer kunnen rijden. De Vira-treinen zouden de komende jaren op de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Brussel gaan rijden, maar dat ging niet door omdat er van alles aan mankeerde. Bij het verbouwen van stallen worden de regels geregeld omzeild. Daarmee is het risico dat er brand uitbreekt flink hoger. Volgens onderzoekers van de Wageningen Universiteit worden er nauwelijks stallen gebouwd die voldoen aan de nieuwere strenge regels. In plaats daarvan worden bestaande stallen vaak aangepast volgens de oude en minder brandveilige regels. De afgelopen drie jaar is het aantal stalbranden flink toegenomen. Bij meer dan 100 branden kwamen 370.000 dieren om. Schiphol heeft deze zomer meer vluchten verwerkt dan ooit. En dat heeft niet geleid tot meer vertragingen. Er waren zelfs iets minder vluchten vertraagd dan in de zomer vorig jaar, zegt claimorganisatie AirHelp. Die registreert de aankomst- en vertrektijden van alle vluchten op Nederlandse luchthavens. Schiphol verwerkte tussen 1 juni en 22 augustus ruim 115.000 vluchten, ruim 4.000 meer dan vorig jaar. Het weer. In de loop van de dag trekt de regen weg en smiddags breekt de zon door.